Daarbij vielen geen gewonden. De raketten werden afgeschoten uit door Houthis gecontroleerd gebied... Het is niet de eerste keer dat de rebellengroep de internationale scheepvaart aanvalt. De Houthis zeggen met de aanvallen de Palestijnen te steunen. De brandweer is vannacht op meerdere plekken druk met vuurwerkschade. Het gaat veelal om autobranden en in brand gestoken afvalcontainers. In Veldhoven zijn vier voertuigen uitgebrand. In Poederooien bij Zaltbommel ging een caravan in vlammen op. In het Drentse Rode is brand ontstaan in een huis na een harde knal. Omwonenden zagen jongeren wegrennen. Noord-Korea wil komend jaar nog eens drie militaire satellieten lanceren. Ook is het land van plan onbemande militaire luchtvaartuigen te bouwen. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zei dat hij geen andere keuze heeft dan de nucleaire ambities door te zetten... en de banden aan te halen met landen die tegen de Verenigde Staten zijn. Een jongen van 16 heeft gesolliciteerd op de functie van burgemeester van Terschelling, meldt Omroep Gelderland. Lars Westra uit Nijmegen zegt van Terschelling te houden en is politiek geïnteresseerd. Op het eiland is een vacature omdat burgemeester Caroline van der Pol binnenkort moet stoppen. Zij accepteerde tijdens een raadsvergadering over een bestuurscrisis een nieuwe baan, tot ongenoegen van de raad. De tiener zegt op de hoogte te zijn van de crisis en als hij de baan krijgt te gaan werken aan vertrouwen, door bijvoorbeeld met het college te gaan watlopen.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 As sharing this relationship gets older, older. You know I fight for you, but how can I fight someone who isn't even there? I've had the rest of you, now I want the best of you. I don't care. gonna build me a snowman.